Koekoek met het NOS-journaal. De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor een zware ochtendspits door de extreme gladheid. Overal in het land kunnen de wegen door ijzelspek glad zijn. De gladheid zou waarschijnlijk tot na de ochtendspits blijven. Pas rond 10 uur zal de ondergrond zover zijn opgewarmd dat de gladheid langzaam verdwijnt. Inmiddels zijn er al problemen door ongelukken op verschillende snelwegen, waardoor sommige op- en afritten dicht zijn. Op de snelwegen zijn sinds gisteravond vele tientallen ongelukken gebeurd. Daarbij zijn ook gewonden gevallen. Meldingen over doden zijn er voor zover bekend niet. In en rond Rotterdam en Den Haag was het extreem glad. De politie Haaglanden kon het aantal meldingen van ongelukken op een bepaald moment niet meer bijhouden. Rond middernacht was een aantal snelwegen afgesloten. Zo was de Velsertunnel enkele uren dicht en waren er omleidingen bij het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein. Maar rond half vier waren bijna alle problemen opgelost. Na een roerige vergadering waarin veel werd gescholden... heeft het Griekse parlement de omstreden bezuinigingsvoorstellen aangenomen. Dat was nodig om in aanmerking te komen voor een nieuwe lening van het IMF en de EU. Tientallen Griekse parlementariërs hebben zich tijdens de stemming niet aan de partijdiscipline gehouden... en zij zijn direct uit de partij gezet. Bij de uitreiking van de Grammy Awards is Adele met zes onderscheidingen de grote winnaar geworden. Maar de hoofdrol bij de uitreiking was voor de gisteren overleden Whitney Houston. Er werd voor haar gebeden en er werd een medley gezongen van al haar hits. Verder was opvallend dat Amy Winehouse postuum een Grammy kreeg. De Afrika Cup is verrassend gewonnen door Zambia. De finale van het belangrijkste voetbaltoernooi van Afrika tussen Zambia en Ivoorkust werd beslist door strafschoppen. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. Zambia won de strafschoppenserie met 8-7. Dan nog het weer, plaatselijk dichte tot zeer dichte mist. Eerst overwegend droog, later regen of sneeuw. Middagtemperatuur tussen 2 en 5 graden. Dit was het. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan lange files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Diemen 8 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht. A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmaalde 6 kilometer. A6 richting Muiden bij Knoop het Muidenberg 9. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer 5 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen bij Knoop het Rotterpolderplein 7 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij knooppunt Gorkum 11 kilometer.